Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland, Frankrijk en Wallonië gaan morgen wakker worden in een winterwonderland. Vanwege een lage drukgebied dat morgen over Europa trekt... wordt er daar namelijk heel veel sneeuw verwacht. In Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland blijven daarom veel scholen dicht. Ook Nederland krijgt deels te maken met dat lage drukgebied. Dat zegt mijn collega Weerman Marco Verhoef. Een lage drukgebied wat over het noorden van Frankrijk trekt... zorgt in Limburg met name voor eh, een tijd lang sneeuwval. Waarschijnlijk vanaf het begin van de middag tot een eind in de avond. Ja, en dan kan vooral in de heuvels kan er echt wel een sneeuwdekje ontstaan van 5 tot 10. Misschien op een enkele plek net iets meer centimeters. ProRail staat morgen dan ook klaar met storingsploegen en ook met hulplocomotieven. Een Limburgse jongerenwerker moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt vijf jaar de cel in. De man zou namelijk jarenlang jongeren hebben aangezet tot mishandeling en vernedering. De zaak kwam aan het rollen toen de moeder van 14, eh, eh, toen de moeder van een 14-jarige... <laughs> Bijna, oké. Piepje? Een Limburgse jongerenwerker moet als het aan het eh, Openbaar Ministerie ligt vijf jaar de cel in. De man zou namelijk eh, jarenlang jongeren hebben aangezet tot mishandeling en vernedering. De zaak kwam aan het rollen toen een moeder van een 14-jarige jongen filmpjes op zijn telefoon vond. Daarin worden slachtoffers door jongeren geschopt, geslagen en bespuugd. Het OM denkt dat de jongerenwerker plezier beleefde aan de mishandelingen die hij liet uitvoeren. Er zijn vandaag 25 vrachtwagens met hulpgoederen afgeleverd... bij de Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza. Dat zegt die organisatie. Het gaat onder meer om voedsel, water en medicijnen. Ook kwamen er nog meer dan 100 vrachtwagens Gaza in... met andere goederen voor de mensen daar. En het was weer een spannende avond bekervoetbal. Drie clubs zijn door naar de kwartfinales van de KNVB-beker. Waaronder SC Groningen, dat op bezoek bij Excelsior 2-0 maakte. Beide doelpunten kwamen van Romano Postema... die na afloop zo trots was als een pauw. Ja, het was een lekkere dag vandaag voor mij. En, eh, nou, ik denk dat ik drie schoten heb gehad, denk ik. En eh, twee goals, dus ja, dat is lekker. We zijn nu elf wedstrijden inmiddels ongeslagen, dus... Eh, ja, de sfeer zit er goed in eh, de laatste tijd, ja. Ja, ook voor ADO was het een lekker avondje. Zij gingen met 2-1 door ten koste van Excelsior Maasluis. En AZ tegen Quick Boys is nog bezig. Het weer, het koelt vannacht af tot een paar graden onder nul. Morgen wordt er vooral in Zuid-Limburg dus veel sneeuw verwacht. In het noorden van het land ook een beetje. De temperatuur komt dan uit rond het vriespunt.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 Die was in Zandvoort namelijk om... bij de KNRM zijn, of hun moet ik zeggen... want hij was er samen met een lieve dame genaamd Fleur... om hun nieuwe single te, te, te releasen, zeg maar. Ter ere van het 200-jarig bestaan van de KNRM. Nou, mijn interview dat klonk zo. Ik weet niet of u het mee kan krijgen zo. We gaan het proberen. je eerste item vanmorgen? Ja, van vandaag wel. Ja. We kwamen gisteravond later terug uit Oog. Ja. We zijn gelijk naar Zandvoort gegaan en dit is nu ons eerste... Eh, en vandaag hoeveel eh, bezoekjes? Oeh, we gaan eerst Zandvoort natuurlijk, daarna naar Lelystad. Dan zijn we te gast bij 100% En dan naar Noordwijk, dus vier Maar het is minder, eh, minder veel rijden dan gisteren. Want gisteren gingen we van Niels Jans ja. naar Harlingen, Lenauwers ook, Hoek van Holland hebben we ook nog gezien. Dus, uh, Geweldig. Ja, heel ja. Nederland gezien. Fantastisch nummer trouwens. Dankjewel. Ja, ja. ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Niels.nl heb jij, heb een oproep eh, voor ons even? Een oproep? Ja, over de eh, ja, ja, ja, over de KNRM. Een van de leukste dingen die ik in mijn leven, lieve mensen van Nieuws.nl, ooit heb gedaan, is dit project van de KNRM. liedje geschreven met Fleur, Erik van Tijn. Wat als de storm komt opeens kom ik in een wereld terecht waar ik zo gelukkig van word. In deze wereld van Houthi, rebellen, Gaza, stroken, Oekraïne. Dat je soms denkt, waar zijn we in mee bezig in deze wereld? Kom je opeens bij de KNRM, en word je een gelukkige mens. Mensen die de handen uit de mouwen steken. Niet te veel lopen te roepen, maar vooral iets doen. Ik heb de tijd van mijn leven de afgelopen dagen. Alle stations van de KNRM moeten eraan geloven. Maar even eh, namens alle mensen hier aanwezig. Jij hebt een fantastische stem voor, voor dit nummer, vind ik dat weet ik niet of het een klassische stem is. Nou, dat vind ik in ieder geval. Dat, weet je wat het is met muziek? Eh, het moet uit het hart komen. En als je over iets mag zingen waar je zelf achter staat, eh, dan is het niet zo moeilijk. Dan, zing ik wel de ziel uit mijn lijf. En uh, die, die KNRM, dat is een beetje rauwe bolster, blanke pit. En tegelijkertijd mensen die heel gevoelig zijn. En dat past wel een beetje bij mij. Ik vind dat er humor gemaakt moet worden. In deze tijd kunnen we heel veel grapjes niet meer maken. Daar ben ik het niet mee eens. Ja. Eh, er moet humor zijn, zijn mijn moeder vroeger. En, eh, en enige, enige ernst. Eh, en dat heb je bij dit soort dingen. Dus dan is het niet moeilijk om een beetje fatsoenlijk te zingen. Hartelijk bedankt. Heel graag. En veel succes met alles wat jullie doen. Ja, graag. dat gaan we doen. Ja, het was Stef Bos samen met Fleur... die dus bij de KNRM te gast waren. En de single, die klinkt zo. Stef Bos en Fleur, als de storm komt. Je kan de stroming soms lezen. De zandbank ontwijken. Leren laveren. Tegen de wind rivieren verleggen, door dijken te bouwen, het water temmen en denken dat je de zee overwint. Maar wat als de storm komt? zal ons dan vinden als wij zijn verloren? Wie zal ons redden? Wie gooit de lijn? Ik wil alles maar weten. Ik wil droog door de regen. Voorkomen is beter dan later genezen. Je moet me geloven. We kunnen echt een eind komen. Ik weet het zeker. Ik heb het altijd zo gedaan. Maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt. De golf oczach. Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. Ja. En Fleur, eh, zangeres Fleur, woont in Haarlem. Eh, is opgegroeid in Anna Paloma. Ligt in eh, de kop van Noord-Holland heb je zo'n mooie dierenpark trouwens. Uh, eh, Hoenderaaddeel heet het geloof ik. Hoenderdaal. Nee, honderdaal, zo heet het. Eh, maar Fleur die, eh, is nu dus in het Haarlemse woonachtig. En heeft een prachtige stem. Heeft heel veel volgers op haar TikTok-kanaal geloof ik. Of, nou, of, YouTube-kanaal, dat zou ook kunnen. Dat weet ik niet meer precies. Heeft ze wel verteld, maar dat is me even ontschoten luisteraars. Neem me niet kwalijk. Maar een hele eh, eh, lief, lief, meisje en een eh, prachtige stem. U heeft het allemaal zojuist te investeren. kunnen bewonderen. We zijn weer verenigd voor het tweede uur van Tussen App en Vloed. Reunited we are. Met Peaches en Herb. mega-hit geweest. Reunited, Peaches and Herb. Ja, een mega-hit, dat geldt ook eh, voor het volgende nummer. En dat draai ik speciaal voor Onno Hulshoff. En eh, ja, als er mensen zijn die eh, een steuntje terug nodig hebben... een bruggetje om over het troebel water heen te komen... als ze een beetje in de misère zitten... dan moeten ze luisteren naar dit nummer. Want het blijft zo'n geweldig mooi nummer. Gezongen door, natuurlijk met name... Art Garfunkel, het duo Simon en Garfunkel heb ik het over. En eh, die zongen ooit in de wagen in Haarlem. Je kunt het geloven of niet, luisteraars. Voor 15 man publiek. Het was de Haarlemse, eh, ja, noem het maar even... muziekmanager Kobe Schreier... die eh, dat had georganiseerd in de wagen in Haarlem. En die heeft hen toen daar naartoe gehaald. En toen waren ze nog net niet beroemd. dat zou een paar maanden later gebeuren met een album eh, waarvan de titel eh, gelijkwaardig is aan het volgende nummer. En dan heb ik het natuurlijk over eh, Bridge Over Troubled Water. Ja, maar dat is niet Bridge Over Troubled Water, Duif. Moet je wel het goede nummer instarten. Ja, mijn piano was niet gestemd, hou het daar maar op. zo'n fantastische stem meekrijgt. Als je geboren wordt, dan, eh, ja, dan is je kostje gekocht eh, eh, in het leven. als het gaat natuurlijk om muzikale inkomsten. Maar ook ja, kan je elke dag genieten van wat jouw stem allemaal voortbrengt. En wat je er allemaal mee kan doen voor honderdduizenden, miljoenen mensen... die allemaal genieten van wat jij op eh, cd's en op eh, vinyl hebt vastgelegd. Eh, ja, Art Garfunkel. Paul Simon heeft dat nooit echt leuk gevonden, heb ik wel eens de indruk. Als ik ze wel zag optreden. Dan stond hij er toch altijd een beetje beteuterd bij te kijken... als dit nummer werd, werd gezongen door, door Art, Want die scoorde daar natuurlijk enorm veel succes mee. Terwijl Paul Simon toch ook heel verdienstelijk zingt en ook heel verdienstelijk repertoire heeft opgenomen. Daar ga ik morgen iets van draaien. Dat is allemaal wat vlotter repertoire. Lady in the Evening bijvoorbeeld. Die ga ik morgen draaien. Dat heb ik me voorgenomen. Want morgen ben ik een luisteraars vanaf 10 uur. Nee, sorry, vanaf 8 uur tot 10 uur. Met Duifzaagt de week door. Ja. En met dat doorzagen eh, eh, heb ik dus eventjes uh, Paul Simon gebeld. Ik zeg, neem jij ook je zaag mee en kom even wat zingen. Nou, zou die doen. Dus het komt helemaal goed. Dit is Dusty Springfield. I close my eyes and count to ten. heerlijk om te luisteren naar muziek van de Eagles. his bed genieten van uh, John Denver. Altijd uh, mooi om naar te luisteren.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 Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. Even if you lose yourself and don't know what to do the memory of love will see you through.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 Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of change, like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love be of you. Ja, de man heeft natuurlijk ook een fantastische stem. Ik was bijna een verzoekje vergeten eh, voor eh, iemand die regelmatig prachtige nummers aanvraagt. En dan heb ik het natuurlijk over Annemieke Vos. Annemieke, jij vroeg om uh, eh, Don McLean met Crossroads. Nou, hier komt hij alsnog voor jou. Ground control. Nee, dat is Tjonge, jonge jonge Duif, je bent wel lekker bezig. Maar ja, dan komt dat er dan... Eh, eh, twee spelers op één kanaal zitten, luisteraars. En als ik dan dat eh, ene kanaal niet uitzet... dan gaat het andere kanaal gewoon draaien. En dat is gewoon helemaal niet de bedoeling natuurlijk. u moet, we moeten naar Crossroads luisteren van Domme McLean. Nou, ik hoop dat het, dat het nu beter gaat. Luister, daar komt hij. Alsnog. ze hem ook niet, hè? <laughs> Nee. jongen, jongen, jongen. Nou, ik ga het nog een keer proberen. Dit, dit gaat beter, denk ik. Crossroads van Don McLean. I've got nothing on my mind. Nothing to remember. Nothing to forget. I've got nothing to regret. But I'm all tied up on the inside. no one knows quite what I've got. And I know that on the outside. people like me. But I never made the connection. They walk one road to set them free and find they've gone the wrong direction. But there's no need for turning back, cause all roads lead to where I and I believe I walk them all. walked both sides of every street. Through all kinds of windy weather. But that was never our defeat. As long as we could walk together. So there's no need for turning back. Cause all roads lead to where we stand. and I believe we'll walk them all, no matter what we may have planned. Nou, Annemiek, het is toch nog goed gekomen, al met al. Met vallen en opstaan. Nou, ik sta nog steeds hoor, dus ik ben, ik ben niet gevallen, gelukkig. Maar eh, ja, het ging even fout met de spelletjes. Dat kan allemaal gebeuren. Valt nog niet mee hoor, presenteren en technieken tegelijk. Vooral niet als je eh, meerdere spelers hebt openstaan. En je probeert dan eh, de goede speler eh, af te draaien. En dan druk je het verkeerde knopje en dan gaat het fout. Nou, ik hoop dat u me dat vergeeft.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 In onze geest moet ik dat met name zeggen natuurlijk. Dat kind raak je nooit kwijt. Eh, je wordt eh, ouder, je, je stem wordt zwaarder. Je wordt volwassen, zoals dat dan heet. Je, je gedraagt je misschien minder als een kind. Maar sommige mensen, ja, vooral mannen, hè, die, <laughs> dat blijven kinderen, zeggen ze wel eens. Dat is ook de reden dat mannen met elektrische treintjes spelen... of met Lego of met... Eh, <laughs> eh, vrouwen doen dat wat minder. Die, hebben dan, eh, die, worden dan, ja, die zijn dan wat volwassener. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook bij vrouwen... het kind altijd nog van binnen verstopt zit. Dan moet je maar eens goed zoeken bij jezelf... en dan vind je het vanzelf. Trains, Boats and Planes, Dine Warwick... Diane Warwick was dat met de eh, Trains and Boats en Planes. Afgelopen dagen hoopt er al een land hoor, met het openbaar vervoer, met die treinen en eh, nou, boten minder, denk ik. Ja, hadden er niet zoveel last van, maar uh, ja, vliegtuigen wel. op Schiphol door de sneeuwval. zoveel sneeuw viel er niet eens, maar ja, toch terug te vluchten vertraagd en zelfs uitgesteld. Hier in de studio voel ik me af en toe wel eens een eenzaam joch. ben wel alleen vanavond, maar ik heb genoeg te doen. Oh, verkeerde knopjes indrukken en zo, verkeerde nummers starten. <laughs> dat is een hobby van me. Hè? Nee, ik, ik probeer lekkere muziek voor u te draaien. Ik hoop dat ik toch, ondanks eh, een slippertje hierna, hier en daar... Uh, erin geslaagd ben om een heerlijke avond muziek voor u te brengen. En ik ben er nog niet, want eh, we, gaan even de, we gaan even de ruimte in, luisteraars. En dat doen we natuurlijk met onze vriend David Bowie.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 with you. This is ground control to Major Tom. peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin Ja, nog een paar minuutjes luisteraars en dan komt het nieuws alweer voorbij. Ik ben dan morgenochtend eh, vanaf 8 uur weer met uh, Duifzaag de Week door. Dan eh, ook wat vlottere muziek natuurlijk. En leuke stukjes cabaret heb ik voor u verzameld. Het komt helemaal goed morgen. zo gaan wij eh, langzaam maar zeker luisteraars toe naar Niels en reclame van 12 uur. Nogmaals, ik ben er morgen om 8 uur. Dan gaat Duif de Week weer doorzagen. Met vlotte muziek. Gouden oude muziek, want daar hou ik van. Afgewisseld met eh, stukjes cabaret. We gaan volop lachen morgen. Eh, dat heeft u allemaal verdiend. Een beetje blije stemming in deze toch best wel woelige en op vele plaatsen op aarde nare wereld.